Kees met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is de hele nacht gevochten tussen betogers en de oproerpolitie. Die probeerden de betogers van het centrale plein te verjagen. Op het plein woedden branden. Crisisberaad tussen de Oekraïense president Yanukovych en leiders van de oppositie is gisteravond laat mislukt. Bij het geweld in Kiev zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie zeven politieagenten. Honderden betogers en 140 agenten raakten gewond. Buitenlanders kunnen in 85% van de Nederlandse coffeeshops nog steeds wiet kopen, ondanks het landelijk verbod op verkoop aan buitenlanders. In veel gemeenten wordt niet gecontroleerd omdat daar geen problemen zijn, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. De gemeenten zeggen dat ze het verbod hebben ingevoerd omdat het moet van Den Haag. Ondernemers in de toeristenindustrie maken zich grote zorgen over de komst van windmolens dicht voor de Nederlandse kust. Volgens branchevereniging Reekron verpesten de molens het uitzicht en verminderen ze het gevoel van vrijheid aan de kust. Dat schrikt toeristen af en dan lopen ondernemers aan de kust tientallen miljoenen euro's mis. Volgens Reekron zullen door de windmolens 3000 banen verdwijnen. De politie heeft gisteravond 23 tips binnengekregen over de dood van oud-minister Borst. Of er bruikbare tips bij zitten is nog niet duidelijk. In opsporing verzocht riep de politie getuigen op zich te melden. Volgens de politie ging Borst na het D66-congres in Amsterdam met de trein naar station Beeldhoven. Vanaf daar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Mansveld zijn de spoorwegen afspraken over prestaties niet genoeg nagekomen. Over een voorlopige boete uit 2012 wordt daarom definitief. Ook voor 2013 krijgt NS een voorlopige boete. Ook spoorbeheerder ProRail krijgt een voorlopige boete over vorig jaar van anderhalf miljoen. Het weer vandaag op de meeste plaatsen droog, vooral in het westen geregeld zon en er wordt een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. De ochtendspits stelt op zich niet zo heel veel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Padhoevedorp 3. De A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij de afrit Berkel en Roderijs. En daardoor staat de file op de A20 in beide richtingen. Vanuit Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein 5 en vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 5.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 ZFM. them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say we go.